8 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Een akkoord bereikt over het doorbetalen van uitkeringen aan mensen in Marokko. In september lagen er al afspraken over een verlaging van de uitkeringen. Maar tot een akkoord kwam het niet nadat Marokko als extra eis had gesteld... dat ook de westelijke Sahara erin meegenomen moest worden. Nederland erkent niet dat dat gebied ook bij Marokko hoort... en had gedreigd alle uitkeringen te stoppen. Nu het akkoord er alsnog is, worden uitkeringen voor mensen die in Marokko wonen verlaagd naar het kostenniveau in dat land. Marokkanen in de westelijke Sahara kunnen geen beroep doen op de uitkering. Op de A9 is bij Haarlem een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn vier inzittenden van een auto gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Volgens lokale media is bij het ongeluk één iemand uit een auto geslingerd. De rijbaan in de richting van Alkmaar is afgesloten. Een werkende vrouw die vanwege haar carrière afziet van het moederschap is onvolwaardig, vindt de Turkse president Erdogan. Hoe succesvol ze ook mag zijn, ze schiet dan toch tekort, zei hij volgens de Engelstalige website van de krant Hurriyet. Erdogan haalt wel vaker het nieuws met zijn visie op de positie van de vrouw. Afgelopen week kreeg hij veel kritiek van feministische activisten toen hij zei dat moslimgezinnen niet aan gezinsplanning en anticonceptie moeten doen. Novak Djokovic heeft het tennistoernooi Roland Garros gewonnen. De Serviër versloeg in de finale Andy Murray in vier sets. Voor Djokovic is het de vierde Grand Slam titel op rij. Het is voor het eerst dat hij Roland Garros heeft gewonnen. Daardoor heeft Djokovic nu een Career Slam, het winnen van alle vier de belangrijkste tennistoernooien. Het weer, in het zuiden kans op stevige onweersbuien, mogelijk met veel water in korte tijd. In de rest van het land opklaringen. Morgen wordt het opnieuw zomers warm met maxima tussen 24 en 27 graden. In het noorden eerst nog wat bewolking, smiddags opnieuw onweersbuien, mogelijk met hagel en lokaal wateroverlast.